Sinds de eerste dag, dat is nu jarenlang geleden, zag ik jou en was meteen verliefd. We gingen toen wat drinken in dat donkerbruin café. De jukebox speelde zacht een liefdeslied. Mijn droom kwam toen ook uit met al zo'n liefdesroman. Je gaf mijn leven zoveel zekerheid. Van s morgens vroeg tot s avonds laat hier in mijn hart ben jij altijd. Zonder jou ben ik verloren. Zonder jou kan ik niet zijn. Jij bent mijn allereerste liefde. Voor jou heb ik toch geen geheim. voorbij. Jij bent mijn allergrootste liefde en dat gaat nooit meer voorbij. Ik heb veel beleefd, tijd die ging zo snel voorbij. Ik haal nog steeds van jou, geloof maar in slechte tijden sta ik voor je klaar. Samen kunnen wij het leven aan. Hier liggen nog wat foto's van die allereerste dag. Dat de jaren toch zo snel vergaan. Deze herinnering behoort ons alleen. Hier bij jou vind ik steeds mijn geluk. Zon. dat fijn geheim. Met je dromen, met je leven, de toekomst is voor jou en mij. Jij bent mijn allergrootste liefde en dat gaat nooit meer voorbij. Zonder jou ben ik verloren, zonder jou kan ik niet zijn. Jij bent mijn good.